uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Californië is een van de grootste ooit in de Amerikaanse staat. Tot nu toe is ruim 140.000 hectare bos verwoest, net als meer dan 100 gebouwen. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer krijgt door de extreme omstandigheden, waaronder de droogte, het vuur amper onder controle. De brand zou zijn ontstaan doordat een man opzettelijk met een brandende auto het natuurgebied in is gereden. De politie heeft de man aangehouden. In Congo zijn zeven doden gevallen bij een gospelconcert. Een onbekend aantal bezoekers raakte gewond. De slachtoffers zouden in de verdrukking zijn omgekomen. Volgens de organisator ontstond er een chaos toen de beveiliging bezig was met een aantal onruststokers. Bij het concert in de hoofdstad Kinshasa waren 30.000 bezoekers, terwijl er zeker 80.000 mensen in het stadion zouden passen. In hetzelfde stadion kwamen twee jaar geleden ook al mensen om door verdrukking. Toen waren het elf slachtoffers. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah zwaar zal boeten voor de raketaanval op de Golanhoogte. Het Israëlische leger heeft aangegeven zich voor te bereiden op een aanval tegen Hezbollah. Bij de raketaanval op een voetbalveld kwamen zeker 12 mensen om het leven. De slachtoffers waren tussen de 10 en 20 jaar oud. Netanyahu was de afgelopen week in de Verenigde Staten... en reist zo snel mogelijk terug naar Israël om te overleggen met het veiligheidskabinet. De Verenigde Staten vrezen voor een totale oorlog na de raketaanval in de Golanhoogte... en benadrukken het belang van de-escalatie. In Frankrijk is een poederbrief onderschept die bestemd was voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken. In de envelop zat een zwart poeder, wat mogelijk sporen zijn van de pest. De afzender is onbekend. In de brief stonden onder meer racistische beledigingen. Het weer in het noordoosten een bui met kans op onweer. Verder is het droog en koelt het af naar een graad of 12. Komende dag is het zomers.